10 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Twee Franse politieagenten zijn veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf... voor de verkrachting van een Canadese toeriste. Dat gebeurde op het hoofdbureau van de politie in Parijs. Volgens de vrouw kwam ze in 2014 een groep politiemannen tegen... in een Ierse pub. Die nodigde haar toen uit voor een nachtelijke tocht... door het befaamde politiebureau... dat onder meer voorkomt in de detectives rond commissaris Maigret. In het bureau is de vrouw gedwongen om whisky te drinken... en vervolgens een aantal keren verkracht. De agenten zeggen dat de vrouw had ingestemd met het drankgelach en de seks. Defensiemedewerkers die vermoeden dat ze ziek zijn geworden door burn pits... kunnen vanaf maandag terecht bij een officieel meldpunt van Defensie. Burnpits zijn afvalhopen die onder meer op de basis in Afghanistan in de buitenlucht werden verbrand, omdat de verbrandingsover daar niet meer werkte. Volgens minister Bijleveld van Defensie zijn er tot nu toe vier officiële meldingen binnengekomen over gezondheidsklachten door het inademen van giftige stoffen van die burnpits. Of die vier meldingen nieuw zijn of een formele versie van een eerdere klacht is niet bekend. Het Openbaar Ministerie heeft 15 maanden cel geëist tegen de man die vorig jaar brandpommen gooide naar het Turks consulaat in Amsterdam. Hij zou dat hebben gedaan om aandacht te vragen voor de Koerdische zaak. Zo bleek vandaag tijdens de rechtszaak. Volgens de officier van justitie was het een geluk dat er geen mensen waren bij het consulaat. Edwin Evers heeft de Gouden Radioring gewonnen voor zijn ochtendshow Evers staat op op Radio 538. Evers stopte begin van dit jaar met zijn populaire programma. In 2006 kreeg hij de prijs ook al een keer. De grote verrassing dit jaar was Bram Krikke. Eerst werd hij al verkozen tot aanstormend talent. En daarna sleept hij ook nog de zilveren radioster voor de beste mannelijke presentator in de wacht. Marieke Elsinga won de Zilveren Radioster bij de Vrouwen... en Willem van Koten werd geëerd met de Marconi Oeuvre Award. Het weer. Vanavond gaat het een paar graden vriezen. Vannacht trekt een gebied met sneeuw van zuid naar noord over het land.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 Mijn naam is Benno Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. We gaan eh, naar eh, een aantal nieuwe werkjes. De eerste twee, eh, die zijn van Nicolas Gunn met zijn album Riding the Thermals. En daarna gaan we over op wereldmuziek. Er zit nogal wat wereldmuziek, world music in dit programma. En dat met name van het, eh, natuurlijk het grote Engelse label Arc Music. Het Rodobi Ensemble die komt met eh, muziek uit Griekenland, Turkije enzovoorts enzovoorts. Je kunt het allemaal meelezen. De informatie vind je op peacefulradio.info. Nou, en dan laten we eerst maar eens beginnen met Nicolas Gun. En daar is hij. Veel luisterplezier. Michelle Qureshi. My new album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. Well, mama. wahitaji upendo wa mama wafirika wastahili yo ya que for the big role you play. You deserve acknowledgement, Mama Africa. In the community, you deserve a lot of respect, Mama Africa. For the big role you play, you deserve acknowledgement, Mama Africa in the community. Oh, Mama Africa. Hana lolote. Anashindwa atafanya nini? Ana watoto wanahitaji chakula, mavazi na pia elimu. Oh, Mama Africa, Mama Africa. Angalia surayake. Ina inahuzunisha, angalia macho yake yana إنها huzuni nishaangalia macho yake yanahuzunisha you deserve a lot of respect mama africa for the big role you play you deserve acknowledgement mama africa in the community.